De jeugdige vissers van Amor zijn blij als hun vrouwen weer terug zijn gekeerd. Zij zingen dan vrolijke wijsjes zijn ze bedroefd en verbergen het diep. Ze wuiven naar vrouwen en meisjes en neurien zachtjes dit lied. Meisje lief, meisje lief, blijf op me wachten. Ik denk aan jou ginds op zee lief, meisje lief, in mijn gedachten neem ik jouw beeldenis mee. Ik denk aan jou ginds op zee. Meisje lief, meisje lief, in mijn gedachten.